Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Het moet makkelijker worden om thuis te werken of iets later te beginnen op het werk. Dat willen CDA en GroenLinks. De twee partijen dienen de komende dag een initiatiefwetsvoorstel daarover in. Iedere werknemer in Nederland krijgt volgens het voorstel de mogelijkheid om flexibel te werken... tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dat niet te doen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld gezinsleven en werk beter worden gecombineerd. Bovendien is het zo minder druk tijdens de spits... Op dit moment is flexibel werken volgens GroenLinks maar beperkt geregeld in de CAO of zelfs niet toegestaan. Op veel plaatsen in Nederland is de afgelopen avond rond 9 uur een lichte aardschok gevoeld. De beving had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. Het epicentrum lag volgens het KNMI in de Duitse plaats Xanten, vlak over de grens bij Nijmegen. Er is nog niets bekend over eventuele schade. De beving is in een groot deel van het land gevoeld, tot en onder meer Heerenveen en Leiden. De zwaarste aardbeving die Nederland ooit trof was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade in Nederland bedroeg omgerekend 77 miljoen euro. In de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben militairen hongerige mensen doodgeschoten. Die stonden te dringen bij een voedseluitdeelplaats. Volgens ooggetuigen vielen er zes doden, onder wie een oude vrouw. Het leger zegt dat er maar één dode en drie gewonden waren en dat de schietpartij een vergissing was militairen probeerden de mensen weg te slaan met geweerkolven. Sommigen schoten in de lucht en één schoot gericht op de menigte.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 It. Eh. Rise and amplify it when we coming with this swing. Just follow the back the way we drop it in a mix time. It. Rise and amplify it when we coming with the swing. Just chez de Le disjockey Zach est de retour.